Het Openbaar Ministerie ziet ze als criminele organisatie. Ieder van deze verdachten heeft een eigen rol vervuld en is een onmisbare schakel geweest in een organisatie die het plegen van moorden ten doel had. Rido Antachi is er zelf ook bij in de zwaar bewaakte rechtbank in Amsterdam. Hij laat tot nu toe weinig los. U heeft zich voornamelijk op een zwijgrecht beroepen bij de politie. Wilt u vandaag iets zeggen op die verdenkingen? Vooralsnog heb ik nog niks te melden. Niks te melden, oké. En de zaak gaat waarschijnlijk jaren duren. Je hebt een steeds dikkere portemonnee nodig om een huis te kunnen kopen. Koophuizen waren vorige maand gemiddeld 10% duurder dan een jaar eerder. Dat is de sterkste stijging in bijna 20 jaar. Verslaggever Charlotte Waaiers heeft nog een tip waar je het beste naar een eigen stekje kunt kijken. Bijvoorbeeld in Pekla in, in Groningen. Daar is eh, de woning gemiddeld het goedkoopst. Onder de 2 ton Zelfs 164.000 euro heb je genoeg aan. Of Den Helder eh, in Noord-Holland of Kerkrade, Limburg. Een huis in Bloemendaal kun je waarschijnlijk wel vergeten. Die gemeente gaat aan kop met bijna gemiddeld 9 ton voor een huis. In de Amerikaanse stad Miami Beach worden de coronaregels een stuk strenger. En dat komt doordat er op stranden een hoop werd gefeest door toeristen en studenten. Tijdens spring break gebeurde dat, zeg maar in de voorjaarsvakantie. Voorlopig mag er niemand tussen 8 uur s avonds en 6 uur s ochtends naar buiten. En Glenn van 29 uit het Vlaams Ieper heeft een bijzonder wereldrecord te pakken. Gisteren stuiterde die 32 kilometer lang op een skippiebal. Dat was wel behoorlijk afzien. Goh, waar heb ik geen pijn? Eh, ik heb pijn aan mijn nek, aan mijn rug, mijn handen. Ik heb op blaren ook. Mijn polsen, mijn enkels, mijn quadrisjes, mijn hamstrings, mijn zetvlak. Hij was ook wel even bezig met zijn skippiebalactie. De hele tocht duurde bijna 12 uur. Volgende doel heeft hij ook al in gedachten. Dat is skiën naar de Zuidpool. Het weer. Af en toe zon, maar er kan ook een buitje vallen. Het is een graad of 8. Morgen is er wat meer zon. Het blijft droog en het wordt zo'n 11 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Door werkzaamheden op de afsluitdijk staat een file op de A7 Zurich richting Hoorn tussen Breeslanddijk en Den Oever van 5 kilometer.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 De hoofdverdachte Ridouan Taghi heeft bij het begin van het Marengo-proces verklaard dat hij niets te melden heeft. Ook andere verdachten hielden hun mond of ontkenden alles. Het Marengo-proces over liquidaties in de onderwereld is een van de grootste strafzaken uit de Nederlandse geschiedenis. De eerste stappen op weg naar een nieuw kabinet zijn gezet. VVD-leider Rutte sprak met verkenners Jorritsma en Ollongren. En na afloop zei Rutte dat hij een coalitie met nieuwkomer JA21 niet uitsluit. D66-leider Kaag noemde dat later moeilijk voorstelbaar. En de politie heeft vorige week ruim 5900 boetes uitgeschreven... voor het overtreden van de avondklok. Dat zijn er bijna net zoveel als een week eerder. Het weer nog, zonnige periode, bijna overal droog. Het wordt maximaal 8 graden. I've been dreaming friendly faces.